uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Amerikaans echtpaar moet levenslang de cel in... voor het jarenlang martelen en misbruiken van 12 van hun 13 kinderen. Ze werden onder meer geslagen en vastgebonden. toen de kinderen van tussen de 2 en 29 jaar werden gevonden... in een voorstadje van Los Angeles waren ze zwaar ondervoed. Ze zouden maar één keer per jaar mogen douchen. De mishandelingen kwamen aan het licht toen een van de kinderen wist te ontsnappen... en de politie belde. De dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn 2,5 jaar geleden... was lid van een netwerk van terroristen dat actief was in Europa. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van de politie en het Duitse OM... die Der Spiegel in handen heeft. Daarin zou staan dat het originele plan was... om tegelijkertijd aanslagen te plegen in Duitsland, België en Frankrijk. De dader, Anis Amri, zou zijn geïnspireerd door de aanslag in Nice... waarbij een man met een truck inreed op een menigte... Een half jaar later deed Amri ongeveer hetzelfde op een kerstmarkt in Berlijn. Twaalf mensen kwamen om het leven. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van een woning. Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders die maken er massaal gebruik van om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. De Vereniging van Woningcorporaties roept het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen regeringspartijen die zijn positief over de nieuwste plannen voor vliegveld Lelystad. Minister van Nieuwenhuizen die wil vliegtuigen sneller laten stijgen tot grote hoogte... om geluidsoverlast op bijvoorbeeld de Veluwe te voorkomen. En als het aan het kabinet eh, ligt, dan neemt Lelystad vanaf volgend jaar... al vakantievluchten over van Schiphol. Het weer nog.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 Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad yeah, Oh, oh, ze willen niet dat ik loop Ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd Ja, die money is voor schaars op mijn hart yeah, oh, oh, beetje money voor mijn scars Laat het regenen voor weinig, yeah de mensen om me heen die zeggen gekomen om te blijven Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog Aan deze kant is alles hetzelfde En toch is alles veranderd En is die money met detox, ja. En fuck het, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven. De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het. Yeah, maar de clichés zijn waar en ze willen je zien vallen als je gaat. Ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst. En get je guala is je enige taak. Yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart. Yeah, oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad. voor pas op mijn Yeah, Oh, oh. yeah. Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is car, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet We used to not be allowed on the top of the roof, yeah. money, money is for scars on my yeah, yeah Bye.